9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vluchtelingen moeten in Nederland zeker vijf maanden wachten... voordat ze hun asielaanvraag kunnen indienen. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Asielzoekers moeten al die tijd in de noodopvang afwachten. Om de toestroom aan te kunnen komen in verschillende plaatsen... waaronder Den Haag en Alphen aan de Rijn... nieuwe locaties voor noodopvang. De IND heeft de afgelopen maanden honderden extra mensen ingehuurd. Het komende half jaar werkt de dienst zeven dagen per week om alle aanvragen te kunnen verwerken. In Nijmegen protesteerden asielzoekers vandaag tegen de lange wachttijden. De Taliban hebben zich volledig teruggetrokken uit de Afghaanse stad Kunduz. De strijders zouden zich hebben teruggetrokken om te voorkomen dat er nog meer burgerslachtoffers vallen. Ze ontkennen dat ze zijn verdreven. Kunduz werd eind vorige maand ingenomen door de Taliban. Ze hadden de stad een paar dagen volledig in handen, maar werden al snel teruggedreven door regeringstroepen en het Amerikaanse leger. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten over een nieuwe CAO voor de kleinmetaal. Zo'n 300.000 metaalwerkers krijgen er gespreid tot mei 2017 iets meer dan 4% bij en een eenmalige uitkering van ruim een half procent. Naast de loonsverhogingen zijn er afspraken gemaakt over scholing, WW en flexwerk. Ook is afgesproken dat werknemers vaker een vierdaagse werkweek kunnen krijgen zonder hun dienstverband te verliezen. Scholen in het voortgezet onderwijs klagen massaal over het digitale lesmateriaal van uitgeverij Noordhof. Er zijn geregeld storingen waardoor het lesmateriaal niet of slecht toegankelijk is. Bij de distributeur komen er dagelijks ruim 250 klachten binnen. Noordhof is de grootste uitgever van onderwijsmateriaal. Begin dit jaar zei het bedrijf dat het last had van aanvallen van hackers. Het weer bewolkt met landinwaartse opklaringen, met mogelijk mist en in het noordwesten buien. Tegen de ochtend vanuit het oosten neerslag, in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw.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 vanaf Bloemendaal zo door Lars eh, langs Kaantje Lek. Zandvoort Salaan, nou, prachtig. En, helemaal niet druk, ondanks, eh, ondanks het mooie weer. vandaag natuurlijk weer heerlijke eh, jazzmuziek voor u draaien. Ik hou het altijd easy, je bent er van me gewend. Dus ik zou zeggen, tap je koffie, eh, kopje koffie maar in en uh, zak lekker onderuit. Want we beginnen rustig aan. van de zaterdagavond. Beetje genoten van, eh, van uw avond. Heeft u televisie gekeken of heeft u misschien wel wat leuks gedaan? Misschien bent u wel wezen stappen. Nou, dat heb ik vrijdagavond gedaan. Ik ben naar Rotterdam geweest. En niet zomaar eh, de stad bezocht, nee. Ook nog de doelen in Rotterdam waar Diana Kroll optrad. Ik verwachtte er veel van. Eh, ik ben een beetje teleurgesteld. Niet vanwege Diana Kroll, want ze is een uitstekende zangeres. En ze had prachtige muzikanten mee. Maar de akoestiek van die zaal, van, van de doel, althans eh, de avond eh, zoals ik hem beleefd heb, was abominabel slecht. Ik kwam binnen in die zaal en het ziet er allemaal heel luxe en prachtig uit. En ik had ook een mooie plek aan de zijkant, vrij dicht bij het podium. Maar eh, het was één grote galmbak, jammer hoor. Jammer van dat prachtige repertoire van Diana Kroll, maar daar heeft u vanmorgen geen last van. dit is Diana met I've Got You Under My Skin. Je zit vlak onder mijn huid. begin because I've got you. mensen die ervan houden. Als u dicht bij hen bent. Onder de huid wil ik dat niet zeggen, maar... de nearness of you, dat wordt toch uh, geapprecieerd. Bijvoorbeeld door Laura Wietje. It's not the pale moon that excites me uit. Of het nou een doordeweekse dag is. Of zondagochtend tijdens de koffie. Als jij maar bij mij in de buurt bent. The nearness of you. Laura Luigi en eh, in de Aziatische landen, luisteraars daar... betalen ze lief 150 euro voor een kaartje... om eh, haar eh, concert erbij te kunnen wonen. Ja, vandaar ook het applaus voor Laura Luigi. Vroeger maakte ze deel uit van de meidengroep Centerfold... En eh, ja, dat is al een hele tijd geleden. Ik meen in de tachtige jaren. Maar nu dus een solo carrière voor Laura. En ik zei het al, met name in de Aziatische landen is ze, is ze heel populair. Ook in eh, Japan bijvoorbeeld. Nou, Thijs die trekt ook nog steeds van leer met zijn dwarsfluit. Nou, hij houdt het voor morgen rustig voor ons.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 Heerlijk relaxed wakker worden. En we hebben zojuist genoten van Pavane. En dat werd natuurlijk eh, als geen ander, uh, door geen ander gespeeld als Thijs van Leer. En ook in de tijd dat Willem Duis zijn mu uh, muziekmozaïek presenteerde ja, kwam dit repertoire eh, heel erg regelmatig voorbij. We gaan even naar het uh, eh, North Sea Jazz Festival. En dan ontmoeten we uh, Thijs van Leer. Ja, de gitarist Thijs van Leer. Met uh, Benjamin Herman en Streetwalker. helemaal draaien. Want dat duurt maar liefst 13 minuten en 25 seconden. Nou, dat is even te veel van het groeien, Maar we gaan er een groot deel van genieten. Sea Jazz Festival. We worden natuurlijk eh, gitarist, eh, virtuoos moet ik zeggen, eh, Jan Akkerman. Samen met Benjamin Herman. We gaan weer wat rustiger verder.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 Net als Bach en Beethoven en Chopin en al die anderen... die in het klassieke circuit hem, hem zijn voorgegaan, zeg maar. Nou, eens even kijken. Ook, ook zanger Cliff Richard heeft swingmuziek opgenomen heb als al eens eerder gedraaid. Dit is Love Me or Leave Me Now. We houden van je Cliff, dus we blijven nog even bij je. Love me or leave me, let me be lonely You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, I want no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. To have it today, give it back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody Cliff Richard met een zwingende big band daarachter. U bent eh, afgestemd, luisteraars, op eh, ZFM Zandvoort, Radio Zandvoort. En uh, dat is maar goed ook, want mijn collega Willem Bruis zou zeggen... het bruist altijd in Zandvoort. En vanmiddag heb ik goed nieuws voor u, dan bruist het in de krocht. Dankzij Erik Timmermans, die daar altijd weer prachtige muzikanten om zich heen weet te verzamelen. Vanmiddag genieten in de krocht met Peter Lichtermoed. Hij is een begenadigd violist... En uh, samen met uh, Jean-Louis van Dam toetsen. Belooft dat, uh, en natuurlijk Erik Timmermans op Bars, dat spreekt vanzelf. Belooft dat weer een prachtige middag te worden. Ik ga een stukje live draaien, wat een, een, nou, ik geloof alweer een jaar geleden is opgenomen. Misschien zelfs twee jaar geleden, dus even kijken. Ja, oh nee, 27 december 2013 is het gepubliceerd. En het is gefilmd op 16 maart 2013, dus het is inderdaad al meer dan twee jaar geleden... Maar Peter, eh, die komt gewoon weer eh, vanmiddag weer naar, de krocht in Zandvoort. Kunt u er alsnog weer van genieten. We gaan een stukje live draaien. Ik zei het al, Erik Timmermans Bas, Jean-Louis van Dam op toetsen... en Peter moet op viool. Ja. In maart 2013 werd dit live gefilmd, ik denk door een mobiel telefoontje. Vandaar dat de geluidskwaliteit misschien niet helemaal optimaal eh, is. Maar eh, luisteraars, wel genieten. En als u, dat, eh, als u daar live bij wilt zijn, dan kan dat vanmiddag vanaf twee uur in de krocht. Dan treedt Peter Lichter... Lichter Lichtermoed, zo moet ik het zeggen. Peter Lichtermoed treedt op met op toetsen natuurlijk Jean-Louis van Dam. En eh, de bassist. Eh, degene ook die verantwoordelijk is voor het eh, organiseren van deze heerlijke concerten. Hij weet altijd weer prachtige muzikanten om hem heen te verzamelen. Is natuurlijk Erik Timmermans. Nou, genieten was dat toch? Vind ik wel.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 I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for you're the mate that fate had me created for. gezeten. Maar toen begon hij op een gegeven moment begon hij vijf kwart in één maat te douwen. Nou, toen kon ik het zelfs niet meer bijhouden. Toen nam ik weer les van hem. Nou, dat is, heeft ook weer goed uitgepakt. Eh, want eh, ik ben helemaal geen piano meer gaan spelen. Ik uh, gewoon achter mijn trommeltjes. En nou, het ging wel aardig hoor. Maar, jazz, ja, ik speel ook wel wat jazzmuziek. Maar, ik, ik voel me toch meer duizenden in de, popmuziek. de, volgende, het volgende nummer luisteraars wordt nooit op een zondag gespeeld. Never on Sunday. Maar eh, Dizzy Gillespie, samen met Manos eh, Hadja... maken een eh, uitzondering voor u. En, en, en moet, u maar eens, moet u maar eens gaan zitten... en moet u uw kopje koffie maar eens even neerzetten... en luisteren naar deze prachtige klanken van Dizzy Gillespie en Manos Hadjia. dat bedoel ik nou met Never on Sunday. Hè? Terwijl het vandaag nog echt zondag is, hoor. Weten die jongens waarschijnlijk helemaal niet. Dizzy van Gillespie. <laughs> we, eh, we, gaan eruit luisteren met een instrumentaal liedje. Een instrumentaal liedje. Een instrumentaal nummer. Het wordt eh, gespeeld door B.G. Adair. Zij zijn begenadigd. Toetseniste uit Amerika. En zij maakt u... Of zij maakt dat u zich eh, heerlijk jong voelt. You make me feel so young, zegt ze zelf ook. Dus ze maakt zichzelf ook helemaal jong. En zo eh, twee uur nog bij u terug. Met nog een uur eh, Zandvoort Jazz. Wat mij betreft dus eventjes eh, tot na reclame Niels en reclame.